eerst even goed luisteren naar die beat. Handjes erbij. Vingertjes erin. Kopje erbij. En dan... Vet heftig hard. heel Ik word net een beetje warm, man. nou weer, man. Straks timmeren ze deze tent ook nog dicht. Kom op nou. Vet heftig hakken! Word helemaal mad van die stroop.